Dik met het NOS Journaal. De prijzen van huizen zijn vorige maand voor. In november daalden de prijzen gemiddeld met 3,8 vergeleken met het jaar daarvoor. In oktober was de waardevermindering 2,8 In Friesland gaat de daling het hardst. Daar werden de huizen 7 minder waard. En ook in Gelderland, Overijssel en Groningen daalt de waarde meer dan het landelijk gemiddelde. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Zeeland is het beste af. Daar was geen sprake van een waardevermindering. Het Groninger Museum heeft een tekort van ruim 4 miljoen euro. Eerder werd nog uitgegaan van ruim een miljoen. De aanleiding van de financiële problemen stapt een deel van de Raad van Toezicht op. Vorige week werd al bekend dat directeur Kees van Twist weggaat. Vanwege de bezuinigingen verdwijnen er tientallen banen. Het museum heeft op korte termijn 1 miljoen euro nodig om een faillissement af te wenden. Daarom wordt er een beroep gedaan op de gemeente Groningen en de provincie. Telecomwaakhond Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht. Dat betekent dat de Opta het risico dat KPN wet en regelgeving overtreedt hoog inschat. Aanleiding voor de maatregel zijn overtredingen die KPN heeft gepleegd. In verband met het onderzoek doet de Opta geen mededeling over de aard daarvan. KPN is al eerder onder verscherpt toezicht geplaatst, dat was in 2005. Toen kreeg het telecombedrijf uiteindelijk een boete van 17 miljoen euro voor het verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. André Kuipers is op weg naar de raket die hem straks samen met een Russische en Amerikaanse astronaut de ruimte inbrengt. De lancering op de lanceerbasis Baikonur in Kazachstan staat gepland voor iets na tweeën vanmiddag. Kuipers wordt de eerste Nederlandse astronaut die vijf maanden in de ruimte blijft. De Soyuz-raket gaat naar het internationale ruimtestation ISS, e waar hij vrijdag aankomt. De lancering is vanaf 1 uur live te volgen bij de NOS op Nederland 1 en op nos.nl. Het weer nog bewolkt, vooral in het zuidwesten hier en daar een bui. Temperatuur 6 graden in het oosten en een graad of 9 aan zee. Morgen is het bewolkt en valt vooral in het oosten regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het. En... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp 3 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Richting Den Haag staat tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knoop het Raasdorp 2 kilometer.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl.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 Dik met het